Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In het noorden van de Gazastrook is vandaag weer zwaar gevochten. Burgers hebben het tegen persbureau Reuters over de zwaarste beschietingen in weken. Het Israëlische leger deed daarom de oproep om naar de schuilkelder te gaan. Vier maanden geleden zei Israël nog dat het noorden niet meer in handen was van Hamas. Maar de laatste tijd werden er toch weer raketten op Israël afgeschoten. De aanvallen zijn opgeëist door de terreurgroep Islamitische Jihad hey, ps. De gemeente Alkmaar is helemaal klaar met sissen, achterna lopen en nafluiten op straat. Samen met jongerenorganisaties willen ze daar wat tegen gaan doen. Ook deze jongeren hebben er last van hey meisje, kom je mee? Van alles. Ik denk bijna wel elk weekend. Ik voel me wel altijd bedreigd. Ik weet vaak gewoon niet echt goed wat ik moet doen. En of de situatie veilig is of dat ik het gewoon achter me moet laten. Nou ja, je voelt je gewoon onveilig in je eigen stad eigenlijk. En dat is gewoon irritant. Ja, het is een steeds groter probleem in Alkmaar. En niet alleen meisjes en vrouwen hebben er last van, vertelt deze jongerenwerker. Ook eh, jongeren die bijvoorbeeld een andere eh, geaardheid hebben... of van een andere cultuur komen of anders zijn... niet zeg maar in het, eh, in het stramien lopen... dat die last krijgen op een bepaalde manier van uitsluiting. En straatintimidatie en intimidatie in het algemeen is daar echt wel een vorm van. Een nieuwe campagne moet jongeren aanspreken op hun gedrag... en straatintimidatie tegengaan. In Almere is een examenstunt helemaal uit de hand gelopen. Een paar leerlingen hebben de school besmeurd met eieren, meel, stinkbommen en confetti. Rennen, op ga de andere kant op! Rennen, Bo! Ja, het ging er heftig aan toe. Lesgeven zat er niet meer in. De leraren hebben alle 600 leerlingen naar huis moeten sturen. Het werd zo'n bende dat de politie moest komen om de bol te sussen. En er wordt nagedacht over de straffen. Een kleine groep zou verantwoordelijk zijn voor de chaos... zegt de directeur van de school tegen het AD. Dan nog het weer.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 Tussen app en vloed. Twee uur lang heerlijke muziek bij ZFM Zandvoort. Gepresenteerd door Charles Duif. People around me are at it again. God only knows how they do it. one to another, then back again. Something keeps putting them through it. Me, I've been watching more than 15 years, and hasn't changed a bit. People keep talking about a different line, but it never seemed to fit is a song for you. far away, far away from me. Goedenavond, luisteraars. Tot 12 uur vannacht weer heerlijke easy listening muziek. En ik begon met een song for you en eh, ik kreeg hulp van James Taylor, want die zong dat voor u. I Had to Fall in Love. Een van de mooiste liedjes van de Moody Blues. Hudson Hayward en zijn Moody Blues met Had to Fall in Love. Ja, een van de mooiste liedjes eh, van de Moody Blues vind ik zelf. Maar smaken ben ik persoonlijk natuurlijk. U kunt wel een andere heel mooi vinden. Nou, ik ga er straks nog eentje draaien van de Moody Blues. Want ik ben überhaupt fan van deze geweldige band. En dit is ook een hele mooie. Niels Lofgren met Shine Silently. Just another room, just another town. Same old crazy people hanging around. Still you're shine silently. Staring into space, coming down alone. Feel like packing all my bags, running home. Well, shine. Loveground met Shine Silently. Je kunt schijnen en eh, dat nog zwijgend doen ook. Nou, dat is eh, een fantastische tip. Die zullen we graag van Niels eh, overnemen. Ja, alleen maar weer mooie liedjes vanavond. En ook dankzij Annemieke Vos, want die vraagt een mooie aan van die Amazing Stroopwafels. Nou, als je zin hebt in zoetigheid, dan moet je een lekkere stroopwafel nemen. Dan ga ik met u naar de Oude Maasweg. Sitting on a highway in a broken van, thinking of you again. Guess I have to hitchhike to the station. With every step I see your face. Like a mirror looking back at me, saying you're the only one. making me feel I could survive. And so glad to be alive. Nowhere to run and not a guitar to play. Mixed up inside, and it's been raining all day since you went away. Manhattan Island Serenade. Ja, Annemieke Vos, eh, ze heeft het bedoeld als ode aan eh, Cornelis Pons. De man uit Vlaardingen die eh, dit liedje bij die uh, Amazing meeschreef. Hij is helaas een paar weken geleden, zo lees ik in het bericht van Annemiek, overleden. Ja, jammer, want een getalenteerd schrijver. En ik weet niet of hij het ook zong, maar in ieder geval als hij het ook zong... dan is het toch een benaderd zanger ook, luisteraars. Alleen maar weer mooie muziek vanavond. En dat geldt in het bijzonder natuurlijk voor de Alan Parsons Project. The Return of a Friendly Card. the tune of a friendly call. No, the game never ends when your whole world depends on the turn of a friendly call.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 We gewoon naar het volgende nummer, zou ik dan maar zeggen. Mariah Carey nam de cover-up Without You. En eh, daar kennen we natuurlijk het origineel van Nielsen. En dat vind ik toch de mooiste uitvoering. Die ga ik voor u draaien. No, I can't forget this evening. Your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should. that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, you're. had een week eh, geleden overleed... Eh, de drummer, de vroegere drummer van Kayak, Max Werner. En eh, ze hadden een grote hit met Rootless Queen. En dat gebeurde een aantal jaren geleden. En ik was in Nieuw bij de Vierdaagse van Nijmegen. En dat trot de groep Kajak live op. Met zanger Edwin Rekers en drummer Max Werner. Rest in peace, Max. Shadow came between us, sharp as a sword. Gone is my gladness and vanished my pride. Cause love didn't stay on our side. Lapped in luck. nog wel eens van, luisteraars. U kunt me geloven of niet. Dat ik de enigste, de eh, enigste levende jongetje ben in New York. Nou, eh, dat kunt u zich waarschijnlijk niet voorstellen. Ik weet niet of u er wel eens van droomt. Van een grote stad waar je dan uh, in je eentje rondloopt. En het wordt zo mooi gezongen door Simon Garfunkel. Ook woon je op nog zo'n kleine kamer, misschien wel op een zolder. Als je daar wat kaarsjes steekt en je hebt een goed glas wijn en eh, wat, eh, wat zoutjes erbij, of een blokje kaas. En dan dit soort muziek, luisteraars. Kan je een avond niet per stuk, toch? Dit is Andy Williams en zijn versie van You've Got a Friend. When see. Ja, nummer geschreven oorspronkelijk door Carol King. En ik ben ooit eh, naar een concert van haar geweest in Carré in Amsterdam.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 Ja, dat waren de guys and dolls. You don't have to say you love me. Bent u kamerbewoner, luisteraars? Woont u op een klein kamertje? Dan ga ik toch een eh, tip van de sluier oplichten. Ik ga iets verraaien over uw kamertje. Luister. mijn kamertje, in my room. Ja, morgen, ik hoorde het net op het, eh, op, bij het nieuws, het weerbericht. Regen, regen, regen. Het is geen maandag. On, ongelooflijk. Rainy days en Mondays, dat is toch eh, een begrip.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 Toen de fortune zo, This golden ring. This golden ring is gonna buy me a place in my baby's heart. This golden ring is gonna make quite sure that we never are. It's so funny what a ring can do. girl just like you. Ja, The Fortunes, This Golden Ring. Ja, en als de bruiloft niet doorgaat, uh, eh, luisteraars... of is niet is doorgegaan... ja, dan kan ik maar één ding zeggen. Het spijt me. Zo simpel drie woorden... die ik eens wil delen... met jou en voor ons allebei. De jaren die konden de wonden niet helen. Dus luister en praat weer met dat het weer goed zal gaan. Het leven wordt korter, je moet het nu weten. Ik reik je mijn hand. Anita Meijer, het spijt haar zo. Ja, nou ja, ik, eh, het spijt mij ook eh, dat het weer zo eh, vervelend blijft. Maar ik heb Rob de Nijs gebeld. En die zei van, ondanks het feit dat ik me niet optimaal meer voel... ga ik toch voor u zingen dat het weer zomer wordt. Het werd zomer. Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zo maar nergens heen. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd want ik begreep wat jij me wilde vragen. om dichterbij me. Ik was 16 en jij was 28 En van de liefde wist ik nog niet veel. Maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. het werd zomer. Je was zo vrij, ik vond het eerst een beetje raar je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik me groen. Ik begrijp het, hoorde ik je zeggen je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand en al jongen, ik je Maar als een man, als een man. Zag hij de zon weer opgaan? Ja, Rob de Nijs. Ik moet hem afbreken, luisteraars. Want eh, ja, onmiskenbaar komt om 11 eh, uur het nieuws weer voorbij.